Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Hou je ogen en oren goed open als je deze zomer op vakantie gaat naar de Costa del Sol, zegt de politie. Ze komen met een speciale tiplijn in het zuiden van Spanje voor Nederlanders die daar wonen of op vakantie zijn. Want ook criminelen komen graag zonnen en handelen aan de Costa, zegt de politie. Als je kijkt naar de internationale drugshandel, dan heeft eh, Spanje een speciale plek daarin, omdat Spanje gewoon heel gunstig gelegen is. Zuid-Spanje ligt gunstig ten opzichte van Noord-Afrika, ten gunstig ten opzichte van Zuid-Amerika. En dat maakt dat het aantrekkelijk is voor criminelen om ook daar te zijn. Ze hopen op tips over verdachte ontmoetingen en betalingen met grote hoeveelheden contant geld, bijvoorbeeld bij makelaars en aannemers. Er wordt vandaag opnieuw geen eten uitgedeeld in de Gazastrook. De enige organisatie die hulp mag uitdelen van Israël zegt dat er eerst onderhouds- en reparatiewerk gedaan moet worden. Vrachtwagenchauffeurs zeggen dat ze sowieso niet Gaza in willen. Ze staken omdat er bij het uitdelen van de hulp de afgelopen dagen tientallen mensen omkwamen door Israëlische beschietingen. En carpoolen, de auto van je tante lenen of gewoon thuis blijven. Door de NS-staking van morgen zijn treinreizigers hun opties aan het bekijken. Ook deze mensen moeten iets bedenken ze hebben het volste recht om te staken. Ik vind het wel een probleem dat er geen alternatief vervoer is geregeld. zeker hier in Zeeland heb je weinig andere keuze dan de trein. Ik denk dat ze dat niet zonder reden doen. Meer geld heb ik begrepen. En ik zie soms ook wel de onveiligheid van medewerkers in het trein. Ik ben zelf student. Onhandig voor de studenten die dan eh, die dag naar school toe moeten. Morgen rijden er de hele dag in het hele land geen NS-treinen. Personeel wil meer loon en betere arbeidsomstandigheden. Maar de CAO-onderhandelingen zitten vast. Het weer. Er trekken buien over vanmiddag. Het kan af en toe flink plensen met vooral in het noorden kans op onweer. Temperaturen van max 15 tot 18 graden. Morgenochtend begint droog. Later een mix van buien en ook wat zon bij 16 tot 20 graden. ZFM Verkeersinformatie.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 He lives in my basement, and I can hardly face it. My performance is easy. I am the god of romance, and in my confusion, I'll have the right to reign. He's stolen my Oscars, he trades on my jokes, he makes all my engines go up.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 Give me Pass the touchy the left hand side It a go Give me the music me jump and It go Give me the music me the You play it on the radio And so me say we hear it on the stereo so me know we play it on the disco And so me say we hear it on the stereo, Pass the the left hand side Pass on the left hand side, it a go bun.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 door de Gaza Humanitarian Foundation. Volgens die organisatie moet er onderhoud en reparatiewerk worden uitgevoerd. Waaraan precies is niet duidelijk. Gisteren lag de hulp in Gaza ook al stil. Honderden kilometers voor de kust van Alaska staat een vrachtschip met 3000 auto's aan boord in brand. 22 bemanningsleden zijn ontkomen en er zijn geen gewonden. In Valkenburg is de ingestorte Wilhelmina-toren gesloopt. 30 meter hoge toren stortte in maart plotseling in. Nu de steunbeer is neergehaald is het veilig genoeg om onderzoek te doen naar de oorzaak van die instorting. Het weer dan buien. Lokaal kan het eh, flink doorregenen. 15 tot 18 graden. Morgen ook buien buien, tussendoor zon, dan een graad of 18. ZFM. ZFM. Dit is ZFM. 106.9 FM. Love don't come so easily This doesn't have to end in tragedy I have you and you have me oh, lips.